maar dat veel te kort van tevoren aankondigden, een boete kunnen krijgen. Maar de energiebedrijven negeren die waarschuwing en verhogen de prijzen toch vanaf dit weekend. In Wageningen begint vandaag een proef met vaccineren van 120 kippen. De vogels krijgen een prik tegen de vogelgriep. Een belangrijke stap, want de vogelgriep gaat voorlopig niet weg uit ons land, zegt deze expert. We hebben nu voor het eerst gezien dat het virus in Nederland aanwezig blijft. Eigenlijk ook gedurende de zomer. En daarom hebben we dit jaar ook nog in de zomer de veel, veel gezien die besmet zijn geraakt. En de herfst nadert. daarmee komen alweer de nieuwe trekvogels en mogelijk ook de nieuwe virussen. Dus ik denk niet dat we daar eh, snel weer van afkomen van dit virus. Niet Eerder was de uitbraak van de vogelgriep in Europa zo heftig als de afgelopen jaar. Vandaag is er een lijst uitgekomen met daarop de 93 meest gevaarlijke criminelen van Europa die op de vlucht zijn. In de lijst staan nu twee Nederlanders, waaronder Bolle Jan van 31. Hij is volgens justitie een van de hoofdrolspelers in de handel in cocaïne in Nederland en België. De andere Nederlander is Edwin Wright, is ook actief in de drugshandel. En de voetbalsters van Ajax zijn begonnen aan hun wedstrijd tegen Arsenal. Voor het eerst in de clubgeschiedenis kunnen de vrouwen de poolfase halen van de Champions League. Al wordt dat nog wel een uitdaging, zegt sportverslaggever Ragnar Niemeyer. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat Ajax erin slaagt om toch Arsenal uit te schakelen. Het is echt een, sterrenploeg hè, met de aanvoerster van het EK van Engeland bijvoorbeeld erin. De gedeelde topscorer van het EK. Engeland werd kampioen. Het kan bijna niet, maar ik heeft vorige week laten zien dat met een klein beetje fortuin, wilskracht en een doel soms dingen mogelijk zijn die je niet verwacht. De heenwedstrijd in Londen eindigde in 2-2.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 De weg is dicht tussen de aansluiting met de A10 en de afrit Westpoort. Omrijden doe je via de A10 West. Door het ongeluk loopt het vast op eh, de A10 Noord richting de A10 West... tussen Landsmeer en die aansluiting met de A5.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 Hold you for me hold you for me yeah. time that we're together I make her just love you and hold you for my hand Hold you for my hand Hold you for my hand Hold you for my hand Hold you for my hand night is over I wanna hold you so tight, so tight, coming closer I wanna be in your light Until the night is over Until the night is over Until the night is over ni en la despedida. Los maté, ya no hay nada que me aguanta. Sígueme el paso ahí, lléname el vaso aquí. Me borracho ahí, ya no me importa nada. Y ahora me preguntan qué vas a hacer y qué pa' dónde vas. Tú dime a dónde.